een Klomp met het NOS-journaal. Frankrijk moet hard optreden tegen de actievoerende Franse boeren. Dat vindt staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. Ze vindt het onacceptabel dat boeren buitenlandse vrachtwagens... met landbouwproducten stoppen en leeghalen. De politie heeft tot nu toe niet ingegrepen bij plunderingen van boeren. Dijksma wil de kwestie bespreken tijdens de volgende EU-raad in september. Sinds vorige week protesteren Franse boeren tegen de import van goedkope buitenlandse landbouwproducten. Naast het leeghalen van vrachtwagens blokkeren ze ook Franse wegen. Vandaag waren er vooral blokkades in het oosten van Frankrijk. In Koudekerk aan de Rijn is het huis doorzocht van de man die mogelijk iets te maken heeft met de vermissing van de 13-jarige Lisa. De politie wil niet zeggen waar ze naar hebben gezocht en of er spullen in beslag zijn genomen. Het meisje werd gisteren na bijna een week teruggevonden. Ze zat in de bus naar Rotterdam en maakt het goed. De 41-jarige verdachte uit Koudekerk zit nog vast. Hij wordt verdacht van onttrekking van een minderjarige aan het bevoegd gezag.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 De bestorming leidde vandaag tot grote vertragingen bij treinen die door de tunnel moesten. In een dierentuin in Tsjechië is een van de laatste noordelijke witte neushoorns gestorven. Voor zover bekend zijn er wereldwijd nu nog maar vier van die neushoorns over. Het dier staat op het punt van uitsterven omdat zijn hoorn in sommige delen van Azië en de Arabische wereld wordt gebruikt in onder meer medicijnen. Het weer vanavond en vannacht enkele buien. Het koelt af naar ongeveer 12 graden.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 Deze prachtige ochtend waar wij allemaal onze wonderlijke na de heftige wind en storm van gisteren... en zigzaggend door allerlei takken en bossages... zijn we toch op de plek van bestemming gekomen. En de zon schijnt en het is weer helemaal alsof er niks gebeurd is. Goedemorgen CFM Jazz. Wij gaan vandaag ehm, van alles doen. En wij, dat is... Eh, samensteller en presentator Peter den Boer. En een bloemlezing door de wereld van de jazz. Charlie Brown, Charlie Parker, Ella Fitzgerald, Sonny Stitt... Nicky Jankowski, Jules Holland, Didi Bridgewater... Christian McBride, Hampton, Joe Henderson, Brubeck, Modern... Nou ja, te veel om op te noemen. Ik ga beginnen met eh, een opname van Walter Norris. Walter Norris, 80 jaar is hij geworden. 2011 overleden. Een eh, solist eigenlijk heel veel in zijn leven geweest. Hoewel die eh, een pianist. Hoewel die heel lang heeft gespeeld bij Thad Jones, Mel Lewis... en ook nog bij eh, Charles Mingus. Ik heb een prachtige opname waar hij samen speelt met de fantastische bassist George Mraz. En voor de liefhebbers en de kenners... hij gaat uh, Fontessa spelen. En dat is een nummer van ehm, John Lewis... de man van eh, Modern Jazz Quartet. En het bijzondere van dit stuk is dat het... Een, volgens hem een incredible bridge heeft... It goes from D-flat to E to G to C. Nou, we gaan het allemaal horen. Uh, Walter Norris in Fontessa. veel gezegd. Walter Norris met aan de bas George Mraz. Het volgende wat ik wil laten horen is eh, een stuk van de mevrouw die ooit in Centerfold floreerde en later eh, een prachtige carrière verder is eh, gestart. Dat is Lara Laura Fiji en die heeft een, een opname gemaakt met eh, Nederlandse jongens. Ja, luisteraars weten dat ik eh, daar zeker niet ehm, om, omheen ga. Peter Schön op de piano, Wim Overgouw gitaar, Ruud Jacobs op de bas... en als gast Clark Terry op de trumpet. En dat is een stuk dat heet... Uh, eh, Dice Alguem. En de kenners onder ons die zeggen... ja, dat is gewoon all of me. Diz alguém que abriu um coração, um salão onde o amor descansa. Ai de mim, eu tão sozinha vivo assim. Laura Fiji, All of Me. We stappen nu over naar een kwartet... dat nadrukkelijk zijn stempel heeft gezet... in een richting in de jazzmuziek. De sophisticated jazz, het modern jazz quartet. Opgericht in 52, heftig gespeeld tot de jaren 70. Toen uh, uiteengegaan. De heren, vier heren, die zijn allemaal eh, op de solo toegegaan. En ze zijn teruggekomen in de negentiger jaren. Omdat eh, het publiek bleef roepen om hun terugkeer. Laatste optreden was... Uh, laatste plaat was in uh, eh, 93. CD gemaakt. En in 94 het laatste optreden. In dat jaar is Ken, Connie K, de drummer, overleden. En daarna zijn ze allemaal heen gegaan. Maar hun muziek is gebleven. Ik laat horen een stuk 52 de Bluesologie. Dave Brubeck met zijn uh, kwartet. Onmiskenbaar. En heel veel luisteraars hoor ik denken... waar ken ik dat van, waar ken ik dat van? Dat was een eh, compositie van Leonard, Leonard <laughs> Bernstein. En ehm, dat is natuurlijk, zoals meerdere stukken eh, in de jazz naar voren komen. Dat is natuurlijk een stuk uit de musical West Side Story. Heel veel musicals dienen als basis voor eh, jazzcomposities. En dat stuk, dat heette Somewhere. Ja, dat weten we dan ook weer. We gaan nu naar Joe Henderson. Een uh, Amerikaanse tenorsaxofonist die beroemd is vanwege zijn perfecte techniek en zijn toonbeheersing. Want dat is niet voor iedereen weggelegd. En hij speelde met eh, jongens als Miles Davis, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Ron Carter. En hij vertegenwoordigt hier de bossanova stijl En wij gaan luisteren naar Felicidade. Felicidade Joe Henderson. Als we het hebben over big bands, dan eh, kunnen we alle kanten uit. En in de klassieke big bands komen we altijd terecht bij Duke Ellington of Count Basie. En deze twee heren die hebben ook samen wat opgenomen met hun twee big bands. stel je voor een man of veertig op het podium... en dat ze allebei subtiel kunnen spelen en prachtige arrangementen kunnen maken. Dat kunt u horen in het volgende stuk waar beide orkesten tegelijkertijd spelen. En die hebben een prachtig uh, ding opgenomen en dat heet Until I Met You. niks meer aan toevoegen. Until I Met You. Het orkest van Count Basie samen met het orkest van Duke Ellington. Big band is een aparte stijl. En die stijl is uh, mede bekend geworden als begeleider van eh, mensen zoals Frank Sinatra. Afgelopen donderdag was er een prachtige deel 1 van een documentaire... over het leven en werken van Frank Sinatra. En ik kan iedereen aanbevelen om volgende week donderdag naar deel 2 te kijken. Van deze prachtige documentaire over het leven van Frank Sinatra. Er zijn natuurlijk veel mensen die hem volgen in zijn stijl en die het ook proberen. En een van die jongens is eh, Michael Bublé. En ik vind dat hij dat meer dan goed doet. En ook al omdat hij altijd een prachtige begeleiding heeft. We gaan luisteren naar Michael Bublé. Uh, hoe hij A Foggy Day in London Town laat horen. A foggy day in London town I had me low let me down. I viewed the morning with such alarm. British Museum had lost its charm. How long I wondered, could this thing last? But the age of miracles hadn't passed for suddenly I saw you there and through foggy London town the sun was shining everywhere museum had lost its charm. How long, I wonder, could this thing last but the age of rhythm captivates me. Hot rhythm stimulates me. Can't help it, swing it, boy. Swing it, brother, swing. Don't stop to diddle daddle. Stop this foolish prattle. Come on and swing me gay. Swing it, brother, swing. Raring to go. And there ain't nobody gonna hold me down. Hey, listen, Joe. zou dat nou wel weer niet geweest zijn? Nou, gewoon, niet gewoon. Onze eigen Lils McIntosh, begeleid door Chris Monen op de gitaar... Erik Robaert op de bas, Marcel Seriese drums... en Jan Menu op de tenorsax. Onze Lils McIntosh, de zangeres die met regelmaat in Zandvoort optrad en optreedt... Eh, eh, mede door toedoen van de immer actieve Ton Arissen die eh, haar met regelmaat in zijn jazzprogrammering laat terugkomen. En terecht, want eh, het klinkt als een klok. We gaan nog een stukje laten horen van Lils McIntosh. En, dat is een uh, eh, prachtige ballad, My Man. It cost me a lot But there's one thing that I've got It's my man It's my man Cold and wet, tired you bet All of this I soon forget With my man He's not much on looks He's no hero out of books but I love you. Yes, I love you. Two or three girls has he that he likes as well as me, but I love you. I don't know why I should. He isn't true. He beats me too. Why? what can I do? Oh, my man, I love him so. He'll never know. Oh, my life is just a spare. But I don't care when he takes me in his arms. The world is bright. Mm, all right. What's the difference if I say I'll go away when I'm Macintosh, My Man. Ik noemde net al de naam van Ton Arissen, luisteraars. Uh, een jazzliefhebber in hart en nieren... <clears throat> met een, niet aflatende energie. Altijd maar in de weer om het jazz, eh, live jazz in Zandvoort... levend en levendig te houden. En uh, een petje af voor iemand als hij die, dat initiatief neemt. En dit jaar heeft zijn inzet ook geleid tot een eh, terugkeer van Jazz Behind the Beach... op zaterdag 8 ehm, augustus aanstaande. <clears throat> Pardon. Dan hebben wij een, open ehm, een eh, openluchtprogramma... en ook jazz eh, in de horecagelegenheden... met een, ehm, een prachtige line-up. Er is eh, Mr. Boogie Woogie. Ehm, er is een tribute to Oscar Peterson... met het orkest van Hans Kwakernaat en de zang van Sue Moreno. En dan is er de fantastische band Del Montes... Ehm, die muziek speelt met een knipoog naar Ray Charles... Eh, waarvan de kern gevormd wordt door Rob, Rolf Delfos en Frank Montes. Er is ehm, ook Dixieland. En daarmee hebben we alle stijlen, of diverse stijlen gehad... en een mooi programma. Ik hoop dat het weer, het weder... Eh, net zo mooi is als eh, wij in Zandvoort gewend zijn. En niet zoals een paar jaar geleden dat het eh, storm en regen was... waardoor het weer allemaal moest worden afgeblazen. Maar goed, wij gaan hoopvol en positief kijken naar jazz... Behind the Beach op zaterdag 8 augustus. Ik zei, er is Dixieland en dat brengt mij naar een opname... van onze eigen oude, trouwe Wing College. Een opname uit de jaren 60. Een beschaafde opname met eh, gitaar in plaats van banjo. En dat is I Wish I Could Shimmy Like My Sister Kate. samen uit. ZFM Jazz gaat eh, zometeen even plaatsmaken voor het nieuws. En dan, hoopt, de, mm, ja, dan hopen we na, de, na het nieuws iedereen weer terug aan de mm, luidspreker te hebben.